The time is near. Ik zet een vertrek. Ik zet hem Haan. Ik zet hem vertrek. In a world where. En vandaag gaan we beugelen. Beugelen met de beugelen. Beugelen met de beugelen. Everything is about to change. Bij die mama ook. Ze vraagt altijd om een komkommerke. En haar vraagt hij ook om een komkommerke. They are going where no one has gone before. Wat is mijn record, Johan? 36. 36. Oh, voor mij 35. <laughs> nee, 34. Nee, 35. Critics are calling it absolutely ding, ding, ding, ding, ding. sensational. Dank u wel. Toffe kit. Hang on to your seats. ik heb gedronken. Ja. Be prepared. David Almoder is behoord, joh. They are better than ever. Maar ik zou graag een sigaretje pakken, maar dat ga je niet, want dat is te duur. They will search for answers. Oh, Patrick, die tatoeages, wat is dat toch tegenwoordig met die tatoeages, Patrick? Ja, Johan, Stefan, die Trump. Stamp, Trump. They will fight for hope, for justice. There's only one hope. life. Kurwa.